Ook krijgt Paul een jaar lang geen trainerslicentie van de schaatsbond KNSB. Dat gebeurt vanwege de fraude die de twee pleegden tijdens de winterspelen van 2006. Ze boden een schaatster 50.000 euro voor haar plek op de 5 kilometer. Het weer, vannacht opklaringen en bijna overal helder.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 to make them stop and stare as I zone out. The club. will chase the night that's out in front of you on a boat that's bound for hope. I left you in the queue with the shouting, waving, taunting, flying.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 Annemarie Rozing met het NOS Journaal. In Tsjechië heeft de centrumrechtse partij van de nieuwe premier een nederlaag geleden bij lokale verkiezingen. Er waren verkiezingen voor de gemeenteraden en voor de senaat. Ze werden gezien als een eerste test voor de liberale partij ODS van premier Nečas, die in juni aantrad. De sociaaldemocraten in de oppositie krijgen fors meer zetels in de senaat. Daardoor kunnen ze mogelijk een streep zetten door impopulaire bezuinigingsplannen, waarmee de regering van Nečas het begrotingstekort wil terugdringen. Bij de gemeenteraadsverkiezingen was vooral de uitslag in de hoofdstad Praag pijnlijk voor Nechas. Daar mag zijn ODS-partij waarschijnlijk voor het eerst in 20 jaar geen burgemeester meer leveren. In Rotterdam zijn twee mannen gewond geraakt bij een steekpartij. De dader is voortvluchtig. Hij stak in een woning in Rotterdam-Oost de bewoner en een bezoeker neer. Een van de slachtoffers is ernstig gewond. De ander werd alleen in zijn arm gestoken. Over de dader en zijn motief is nog niets bekend. In Ecuador zijn de lichamen gevonden van twee van de vier mijnwerkers die opgesloten zaten in een ingestorte goudmijn. Van de andere twee wordt gehoopt dat ze nog kunnen worden gered. De mijnwerkers raakten ingesloten toen ze op 150 meter diepte aan het werk waren. Collega's probeerden de ingestorte tunnel uit te graven en vanuit een andere gang een noodtunnel te graven. Het ongeluk in Ecuador gebeurde twee dagen na de redding van 33 mijnwerkers in Chili, die ruim twee maanden vastzaten. Het NOC-NSF wil tot en met de Olympische Winterspelen van 2014 niet